uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De NPO wil ongehoord Nederland een boete geven. De omroep zou meerdere keren journalistieke regels hebben geschonden. Volgens de ombudsman, die vorige week met een rapport kwam... zou ongehoord Nederland onjuiste informatie verspreiden en dit niet corrigeren. De boete kan ervoor zorgen dat 15% van het geld dat de omroep krijgt wordt ingehouden. Omgerekend is dat ruim een half miljoen euro. ON heeft op hun website al een eerste reactie geplaatst. Ze noemen het een frontale aanval op de persvrijheid in Nederland. De advocaat van de Poolse verdachte van de moord op Peter R. de Vries wil dat hij wordt vrijgesproken. Camille E. zou niet weten dat de misdaadjournalist zou worden beschoten. Hij heeft wel toegegeven dat hij medeverdachte Delano G. op de dag van de moord met de auto naar Amsterdam bracht. Eerder vandaag sprak de vriendin van Peter R. de Vries in de rechtszaal tegen de verdachte. Ik heb niet de illusie dat deze twee gewetenloze figuren begrijpen hoeveel leed ze hebben veroorzaakt. Ik heb in de afgelopen zittingen geen spoor van brouw of geweten waar kunnen nemen bij deze twee moordenaars. Het OM wil dat de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries levenslang de gevangenis ingaan. Werkgevers in de zorg kunnen vanaf nu long-covid-subsidie aanvragen. Dat geld is bedoeld om medewerkers die veel klachten houden na corona door te kunnen betalen. Eigenlijk moeten na twee jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden aangevraagd... maar dat zorgde voor een hoop onrust bij personeel. En Britney Spears heeft haar beveiligers ontslagen. Vorige week trouwde ze in haar eigen huis met haar liefje. Een vrolijke dag totdat haar ex ineens kwam opdagen. Hij liep door haar huis en tuin en livestreamde dat. Britney's Spears invited me here. She's my first wife, my only wife. I'm her first husband. I'm here to crash the wedding because nobody's here but Sam. So where the fuck's the family and where's the? There's Kate right there. Kate, Kate. Kom Kane. Ja, daarna werd hij tegengehouden door beveiligers en meegenomen door de politie. Maar dat ging niet goed genoeg, vindt Britney. Haar beveiligers hadden sneller in actie moeten komen en dus heeft ze hen ontslagen. Het weer, morgen opnieuw een stralend weertje en vergeet je niet in te smeren. Er is opnieuw veel zon bij 20 graden in Groningen en 26 in Maastricht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De langste files van de avondspits vinden we in onze regio terug op de A7, Zaanstad-Hoorn. Bij Purmerend Noord 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de N201 vanuit Uithoorn naar Hilversum.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 Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft opnieuw aangekondigd dat het minder gas gaat leveren aan Duitsland. Volgens het gasconcern is er een technisch probleem dat niet kan worden verholpen omdat er door westerse sancties geen onderdelen worden geleverd. De Duitse regering gelooft dat niet. En de leider van het Volksbevrijdingsfront van Tigray... heeft positief gereageerd op een voorstel van Ethiopië... voor een onderhandelingscomité over beëindiging van de burgeroorlog. Die woedt sinds 2020. Sindsdien zijn tussen de 300 en 500.000 doden gevallen door geweld en honger.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 Puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. con ese guaso y nos vestimos a No te bajes, no te bajes, oye negrita mira, no te rajes, de lunes a de zomer is jouw keuze ZFM.